Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Hulpverleningen die gisteren begonnen zijn meer dan 30 doden en honderden gewonden gevallen. Tot diep in de nacht waren er schoten te horen bij het hoofdkwartier van de militie. De gevechten braken uit nadat premier Seydan had opgeroepen... om een einde te maken aan de macht van de milities. De Europese Unie geeft 7 miljoen euro extra aan de Filipijnen voor noodhulp na orkaan Haiyan. In totaal heeft de EU nu 20 miljoen euro gegeven. Afzonderlijk hebben Europese landen zo'n 25 miljoen euro toegezegd. Het geld is bedoeld voor schoon drinkwater, onderdak, medicijnen en ook voor de coördinatie van de hulp. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hebben opvallend veel democraten meegestemd met een republikeins voorstel om Obamacare aan te passen. Hun stap wordt gezien als protest tegen president Obama. De congresleden ergeren zich aan de moeizame invoering van het nieuwe zorgsysteem. En ze zijn bang dat ze daardoor volgend jaar niet worden herkozen. De opvolger van Silvio Berlusconi begint een eigen partij. Volgens Italiaanse media zal de nieuwe partij van de huidige vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Alfano de regering van premier Letta blijven steunen. De afsplitsing is een klap voor Berlusconi. Het vertrek van Alfano komt na maanden van discussie over het blijven steunen van de premier en een veroordeling van Berlusconi voor fraude. Opnieuw heeft de Amerikaanse bank JP Morgan Chase een miljardenschikking getroffen. De bank betaalt institutionele beleggers 4,5 miljard dollar voor het investeren in hypotheekproducten die niets waard bleken te zijn. De investeerders verloren miljarden toen de Amerikaanse huizenmarkt instortte. Het weer eerst bewolkt, mist en nevel. Vooral smiddags af en toe zon.